7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Egyptenaren hebben voor de tweede dag op rij gedemonstreerd tegen president Sisi en corruptie bij de overheid. Aanleiding voor de protesten zijn een oproep van een Egyptische zakenman. In Suez kwam het gisteravond tot confrontaties met veiligheidstroepen. Een demonstrant zegt dat de politie traangas heeft gebruikt en dat er schoten zijn gelost. Wie in Egypte demonstreert tegen president Sisi neemt grote risico's. Demonstranten lopen de kans dat ze voor jaren in de gevangenis verdwijnen. Albanië is gisteren getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,6. Niet veel later was er een naschok van 5,1. Het centrum van de beving lag bij de havenstad Durres, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. Voor zover bekend is er niemand om het leven gekomen. Wel is er veel schade aan gebouwen. De aardbeving was de zwaarste in Albanië in 30 jaar tijd. In Griekenland is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een vliegtuigkaping in 1985. Een Amerikaans passagiersvliegtuig werd toen na een tussenstop in Athene gekaapt door twee mannen. De kaping duurde twee weken met als inzet de vrijlating van honderden Libanezen die vastzaten in Israël. De man die nu is opgepakt is een 65-jarige Libanees. Hij zou lid zijn van de Hezbollah-beweging en een van de twee kapers zijn. Claimorganisatie Aviclaim wil dat passagiers worden gecompenseerd... voor de ernstige vertragingen door de brandstofstoring van 24 juli op Schiphol... AVI ah, Claim wil een proefproces beginnen namens een echtpaar dat 72 uur vertraging opliep. Bij het bedrijf hebben zich inmiddels 1400 gedupeerde passagiers gemeld. Volgens Europese richtlijnen hebben luchtpassagiers bij ernstige vertraging recht op een financiële compensatie. KLM beroept zich volgens claim ten onrechte op bijzondere omstandigheden. Het weer is vrij zonnig, vanmiddag in het zuiden wat regen met een onweersbui. Het is opnieuw vrij warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 27 in Limburg.